De slachtoffers vielen in en op de plaats Draguignan aan de Côte d'Azur. In het gebied viel in 12 uur tijd 180 mm regen. Rivieren traden daardoor buiten hun oevers en er ontstonden modderstromen. Hele wijken liepen onder. Mensen klommen op hun daken en moesten door helikopters worden gered. VVD-leider Rutte en PVV-voorman Wilders hebben afgelopen avond gesproken met informateur Rosenthal. Voor het eerst zaten ze samen aan tafel om de mogelijkheden te verkennen voor een nieuw kabinet. Na afloop wilden Rutte en Wilders weinig kwijt, alleen dat het een goed gesprek was. Ondanks herhaalde verzoeken van de PVV deed het CDA vanavond niet aan het gesprek mee. Fractieleider Verhagen vindt dat VVD en PVV er eerst samen moeten uitkomen. Komende middag praat informateur Roosentaal wel één op één met Verhagen. Uit het olielek in de Golf van Mexico stroomt nog veel meer olie dan eerder werd aangenomen. Wetenschappers denken nu dat er mogelijk tot 9,5 miljoen liter per dag vrijkomt. Zo heeft de regering in Washington laten weten. Dat komt neer op 60.000 vaten. Eerder werd uitgegaan van maximaal 40.000 vaten. Later vannacht zal president Obama een televisietoespraak houden. Hij maakt dan bekend welke maatregelen zijn regering treft om de gevolgen van de vervuiling te beperken. Obama is net terug van een bezoek van twee dagen naar het getroffen gebied. Van de basis Baikonur in Kazachstan is met succes een Soyuz gelanceerd. Aan boord van het ruimtevaartuig zijn drie astronauten, twee Amerikanen en een Rus. Ze zullen vrijdag aankomen bij het internationale ruimtestation ISS. Ze blijven in het ISS tot na de reis van de laatste Space Shuttle. De Amerikanen zijn het ruimteveerprogramma aan het afbouwen.